We hebben een clubkop terecht voor mensen met de lelijk gezicht. Je bent erbij, je bent erbij. We hebben een clubskop terecht voor mensen met de lelijk gezicht. Je bent erbij, je bent erbij.